Sommige demonstranten probeerden door te dringen tot de verboden zone rond het stadion en de politie reageerde met traangas en rubberkogels. Ook in andere steden gingen mensen de straat op. De protesten in Brazilië houden nu al twee weken aan. Het kabinet kan voorlopig doorgaan met het pensioenplan. Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaven de VVD en PvdA hun steun aan het voorstel. De oppositie is tegen het plan om de pensioenopbouw te verlagen. Of de voorstellen ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kunnen rekenen is de vraag. De coalitie heeft daar geen meerderheid. En bij veel partijen is er grote kritiek op het pensioenplan. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft een reis naar Mozambique afgezegd. Hij nam die beslissing na een bezoek aan oud-president Mandela in een ziekenhuis in Pretoria. De toestand van Mandela is nog altijd kritiek. Namens de regering bedankte de president alle Zuid-Afrikanen voor hun steun aan Mandela en zijn familie. Verschillende buitenlandse media melden dat Mandela kunstmatig wordt beademd. Een woordvoerder van de president wilde dat bevestigen nog ontkennen. De Amerikaanse president Obama is in Senegal begonnen aan een reis om de investeringskansen van Amerikaanse bedrijven in het continent te vergroten. Na Senegal gaat hij naar Zuid-Afrika en Tanzania. Het is het tweede bezoek aan het Afrikaanse continent sinds zijn benoeming tot president. Naast de investeringen wil Obama ook ontwikkelingsvraagstukken bespreken. Het weer, vannacht enige tijd regen, vooral in het zuiden en westen. In de ochtend eerst wat zon, later van tijd tot tijd regen. Een stevige noordwestenwind en het wordt 15 graden.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 1969, toen werd dat uitgebracht. Welkom in deze zomernacht. <laughs> Hoewel je dan wel een eh, behoorlijk eh, fantasievermogen moet hebben. Als je nu naar buiten kijkt met, eh, althans in het midden van het land, regen maar desondanks niet tegenstaande twee. Dat welkom in de zomernacht bij De Nacht Klinkt Anders de Vara op Radio 1. En in deze nacht het eh, vervolg van de live optredens... die afgelopen seizoen te horen waren in spekers met Koppen. Zo kan bijvoorbeeld eh, dit uur luisteren naar Wonder en Bloem... die voorbij komen en de Nits. En verder natuurlijk nog veel meer in de rest van eh, het programma... dat tot zes uur duurt hier bij de VARA op Radio 1 dus. Deze Bentine nu hoort, u was de afgelopen avond in Rotterdam. Traden daarop in Roadtown. En ze noemen zich Alberta Cross. En uit hun oeuvre het nummer Old Man Chicago... done. zo kan je in eerste instantie op het verkeerde been gezet worden. Dan heb je daar Alberta Cross en die komen dan op de proppen met de nummer man Chicago. Dan denk je van, nou ja, met een titel als old man Chicago zullen ze wel uit de Verenigde Staten komen. Edoch, niets is minder waar, mijn lieve luisteraar. De band komt namelijk uit Engeland en afgelopen avond waren ze dan te zien in Rotown, Rotterdam, het poppodium. Voor klassieke muziek kan je ten alle tijden terecht in het concertgebouw, het Koninklijk Concertgebouw. Maar af en toe dan maken ze ook uitstapjes naar de lichte muziek. En een bijzonder uitstapje is er aanstaande zaterdag. Het Metropoolorkest Orkest concerteert er dan met Caro Emerald. recente cd. En die cd die heet The Shocking Miss Emerald. En ze kan dus aanschouwen worden aanstaande zaterdagavond... in gezelschap van het Metropoolorkest onder leiding van Jules Buckley... in het Concertgebouw in Amsterdam. Maar als je daar naartoe had willen gaan, helaas, dan heb je pech gehad. Want de kaartjes zijn al eh, bij lange en eh, uitverkocht voor Caro Emerald... Iemand die ook op grote belangstelling kon rekenen afgelopen weekend in Nijmegen... dat was Bruce Springsteen. En de Bos liet daarvan zich horen. En concerteerde daar 3,5 uur. Dit is uit 1980. En je vindt het op de LP The River. van de nummers die dan afgelopen weekend speelde in het Goffertpark in Nijmegen. Bruce Springsteen met zijn band. En je hoorde Sherry Darling en deze uitvoering te vinden op de dubbel LP die destijds verscheen. The River van Bruce Springsteen. En eh, ja, die leden die binnen deel uitmaken van de groep van Bruce Springsteen... die hebben het niet makkelijk, want die moeten een gigantisch eh, repertoire uit hun hoofd eh, kunnen kennen. <laughs> en, want Bruce Springsteen heeft de gewoonte om ook uh, verzoekjes te spelen die aangedragen worden door het publiek. Die houden dan bordjes omhoog en dan, eh, nou ja, dan, dan zet hij zijn intro in. En dan moet de rest maar meteen eh, meespelen. Dus moeten moeten behoorlijk wat liedjes uit hun hoofd kennen. Al die muzikale leden van de Bruce Springsteen Band. En dat leidt wel tot succes. Want Sherry Darling, dat was zo'n eh, onverwacht nummer... dat Bruce Springsteen daar speelde in Nijmegen. De nacht klinkt anders. Dit is uit Spijkers met Koppen van 9 februari. toen was daar het optreden van... De meisjes Nina Ebbenhout en Caroline Ouwendijk. Oftewel Wonder and Bloom. spoke the truth. still No, one at all if I would never listen to that voice that runs through every other hour to me. Give me one chance to start again, and I'll begin. now. But I won't conquer, not be afraid to fall, cause I, I wouldn't know the taste of tears, I wouldn't know that I knew fear at all. Give me one chance to start again. see a stick, so I know which choice to make. I would do much better, I would be much better. If I could do it all again, if I had had the answers then, I would do much better, I would be much better. I wouldn't make the same mistake, so I know which choice to make. I would do much better. applaus in Café de Florin in, Utrecht op 9 februari jongsleden. Want Wonder en Bloem, de dames die je net hebt gehoord... die traden daar namelijk op. En in deze uitzending van de Nacht klinkt anders. Ik heb het aan het begin al gezegd. En, eh, het vervolg van het overzicht van die artiesten... die een live optreden gaven in Spekers met Koppen afgelopen seizoen. Dadelijk krijg je de net storen, Dadelijk over een kwartiertje of zo.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 cut the cord and pull some strings. Make yourself some angel wings. And if those angel mooie muziek maakt u wel. Dit is Paperdoll wat je hoort. Dat is een nieuwe single voor John Mayer. En dat is dan een voorproefje. Want er komt een LP van de man uit. Een LP, een CD. En dan kan je het ook weer downloaden. Het gaat tegenwoordig in een hoop formaten, zoals dat heet. En die nieuwe cd ligt in ieder geval als eh, fysieke cd en dan wel LP in de winkel op 9 augustus. En het album dat gaat Paradise Valley heten. Als voorproefje hoorde je dan het nummer Paperdoll... a doll that I can call my own, a doll that other fellas cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real.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 Deze is heel oud, de peperdol die je net hoorde. Het liedje dat werd gecomponeerd in 1915. En is vooral bekend geworden in de uitvoering van de Mills Brothers. Maar ik liet je een recente, een relatief recente versie horen... van Frank Sinatra uit de jaren 60... begeleid door het orkest onder leiding van Billy May. The Voice dus met Paperdoll. En hiermee sluiten de peperdol cyclus af... Uit Engeland komen ze. De Paper Dolls. 60, gezellige muziek uit de jaren 60. De Paper Dolls, een medengroep uit het eh, Verenigd Koninkrijk... hadden toen een groot hit met dit eh, Something Here in My Heart. heeft ook al een etiket. Het wordt Blues genoemd. Blues. moet ik nou eigenlijk zeggen. Want woestijnblues, dat is weer iets anders. Eh, Blues. en dat wordt gebracht door Omara Bombino Mokhtar. Maar Bombino, dat is dan zo'n artiestennaam. De man komt uit eh, het Afrikaanse Niger. Niet te verwarren met Nigeria. Niger, daar komt hij vandaan. En hij eh, ja, was wel in een hele gelukkige omstandigheid. Want hij mocht zijn meest recente album, Nomad opnemen in de studio van Den Auerbach. Den Auerbach? <laughs> Wie is dat? Nou, dat is iemand van de, van de Black Keys. Een beroemd gezelschap uit de Verenigde Staten. Hij mocht daar het eh, album gaan opnemen. En deze Den Auerbach heeft aan een aantal nummers ook nog uh, meegewerkt... door zijn eh, virtuositeit als basspeler. Goed, dat album van Bombino Nomad... dat vind je dan weer terug in die World Music Charts Europe. De lijst met daarin 30 belangrijke langspeelplaten... op het gebied van eh, wereldmuziek. En die wordt samengesteld door eh, de overkoepelende organisatie, organisatie van publieke omroepen in Europa, de EBU. Bombino dus, de naam van de artiest. En Imi Diwan, de titel van het nummer dat je kon beluisteren. Exodus, zoals ze dat dan zingen. Maar als je het zo leest, dan is het eh, Exodus. Je Bob Marley en de Wailers. Eh, het gezelschap nam dit op in 1977. Bob Marley dus en de Wailers. En door het weekblad Rolling Stones Rolling Stone, moet ik zeggen... is het ook eh, uitgeroepen als een van de belangrijkste nummers van de afgelopen eeuw. Exodus, Bob Marley and the Wailers. Exodus was ook de titel van een film die in 1960 in de bioscopen te zien was. Een heleboel mensen die gingen daar naar kijken film gaat over eh, een groep Joodse immigranten... ten tijde van de oprichting van de staat Israël. Die worden overgezet op een boot met bestemming Cyprus. En een officier tracht de emigranten langs de Britse blokkade naar hun nieuwe vaderland te, te loodsen. Bij die film, Exodus onder regie van eh, Otto Preminger gedraaid... was ook een eh, tune... twee pianisten en een heel groot orkest. En die pianisten, dat waren dan Ferrand en Thatcher. Die hadden in 1960 die hele grote hit met het thema van de film Exodus... die in dat jaar verscheen. Gedraaid door eh, Otto Preminger, wat ik al zei. En de film was gebaseerd op het gelijknamige boek... dat in 1958 verscheen en geschreven werd door Leon Juris. Een filmklassieker dat eh, Exodus in de jaren 60... Dit is Uitspekers met Koppen.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 I was looking for the road to the green painted house. Still standing in the dust by days. In the dust mountain. Eh, dat kan, dat kan scherper zitten jullie eh, bij de CDA. Eh, we gaan het nog een keer doen, oké? Okay? Ja. Hele dat Oké! Okay. Met een woman in the valley of stone She was painting roses on the walls of our home And the moon is a coin with a head of a queen still living or dying in a Dutch mountain. In a Dutch mountain. I lost the button on my shirt today. mountains. Wat je kan noemen een interactieve uitvoering van het nummer in de Dutch Mountains. De Nits en ze brachten dat op deze wijze. 18 februari jongsleden in het programma speakers met Koppen.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 When tomorrow's too much, I'll carry it. tomorrow's doom. zelfs een meefluiter. Je hoorde Jack Johnson, een nieuwe single van hem. I Got You, en dat is te vinden op een nieuwe LP die binnenkort gaat verschijnen. From Here To Now To You. Inderdaad, From Here To Now To You. Jack Johnson, opgegroeid eh, op Hawaii. <laughs> Ideale weersomstandigheden, lijkt mij zo. En uh, daarna is hij eh, verder gebleven in aangename klimaat Californië. Daar heeft hij gestudeerd. Maar tegenwoordig dus eh, als troubadour reizende over de wereld. En hij komt 7 september naar Amsterdam waar hij een optreden zal geven in de Heineken Musical. Deze Jack Johnson. Titel dus van zijn nieuwe single I Got You. I I knew that I wouldn't. I feel sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. children's spine. I feel nice, a sugar and spice. children's pie. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. Godfather of Soul. Dat was dan eh, zijn bijnaam. James Brown, die je dus hoorde. Je had eh, zijn stem natuurlijk onmiddellijk herkend. De late James Brown en eh, I Feel Good, I Got You. Dat zong die en het werd opgenomen 6 mei 1965 in een opnamestudio in Miami. Nog eentje tot aan het nieuws met Anouk Thijssen. Dit is een van de band The Coral. Ik had hem eigenlijk beter later kunnen draaien. Maar goed, dan maar midden in de nacht. Deze in de morning. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving. In the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead estrelas